Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De advocaat van Joran van der Sloot heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van 28 jaar cel voor zijn cliënt. De rechtbank in Lima heeft verschillende zaken niet voldoende meegewogen, zegt hij. Zo bekende Van der Sloot het doden van Stephanie Flores al in een vroeg stadium. En dat moet volgens de advocaat leiden tot een flinke strafvermindering. Ook is er volgens hem sprake van verzachtende omstandigheden. Van der Sloot zou leiden aan een posttraumatische stoornis die die opliep vanwege de verhoren in de zaak Natalie Holloway. De veroordeling van de roofmoord op Flores was anderhalve week geleden. De Vlaamse dichter David Troch heeft de prijs gewonnen voor het beste gedicht van het afgelopen jaar. Hij kreeg de prijs van 10.000 euro voor zijn gedicht Wij waren geen jongens. Het was de derde editie van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Die wordt georganiseerd door onder meer de Poëzieclub. Volgens de organisatie is het de grootste geldprijs ter wereld die wordt toegekend aan één gedicht. Gedichten moesten anoniem worden opgestuurd en werden beoordeeld door een jury onder leiding van dichter des vaderlands Ramzi Nasser. Het winnende gedicht van David Trog werd uit meer dan 10.000 inzendingen als beste gekozen. In delen van Nederland is vanavond het noorderlicht gezien, een gevolg van een zonnestorm. Vooral uit het noorden van het land komen meldingen van mensen die verschillende kleuren licht aan de hemel hebben gezien. Gisterochtend was er een grote uitbarsting op de zon, waarbij elektrisch geladen deeltjes de ruimte in werden geblazen. Die bereiken nu de aarde. In onder meer Scandinavië leidt dat tot spectaculaire lichteffecten. In Nederland is het effect kleiner. Mogelijk, is het noorderlicht ook vannacht nog in Nederland te zien. Het weer, het is overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een spat regen. Vannacht in het noordoosten de vorst. Morgen bewolkt met wat lichte regen, maximaal rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Kijk, wij gaan er vanuit David en ik, hè? David, daar ben je het mee eens, hè? Ben ik het helemaal mee eens? Ja, ben het helemaal mee eens, voordat ik iets zeg, <laughs> ik zie het al helemaal mee eens. Dat, dit is per definitie natuurlijk geen leerprogramma eh, wat de jazz betreft, maar een luisterprogramma. En dat we dan af en toe wat informatie geven over artiesten. Dat is natuurlijk alleen maar mooi, maar niet zo uitgebreid. Want er blijft zo weinig tijd over om fijne nummers te draaien. Goed, dit even terzijde. Wat u, eh, waar we daarnet aan mee begonnen is uh, eh, Stijn Getz met het nummer, de titel Hard Place. Ehm, schitterend nummer trouwens waar de virtuositeit van Gets echt eh, tot zijn recht komt. Waar we zo dadelijk mee verder gaan is een heel gevarieerd programma. Eh, wat we zelf eigenlijk nog niet eens eh, weten wat het allemaal inhoudt. Maar daar komen we vanzelf gedurende het programma wel achter. Dus we gaan gewoon weer verder. again and yet I've grown accustomed to her looks Accustomed to her voice Accustomed to her face accustomed to the trace of something in the air, accustomed. Thank you. met Night Day natuurlijk. Ehm, heerlijk om dit weer eens een keer te horen. Want eh, dan weten we weer hoe het was eigenlijk vroeger. Hoe eh, fantastisch werd gemusiceerd. Daarvoor uh, Toet Stielemans met La Vie en Roos. Natuurlijk ook een grootheid. Hij heeft natuurlijk ook het intro geschreven voor de, wat was het ook alweer? Baantje. Oh ja, Baantje. Ja, voor Baantje, die eh, afgelopen week is overleden. Ja, Baantje is eh, afgelopen week overleden. Ja, natuurlijk in de persoon van Pieter Reumer. Ehm, wat hebben we op de draaitafel liggen, David? Eh, ja. een, een, een, nummer, ja. Dus, uh, nummer. Nou, oké, nou ja, we zijn eventjes, we zijn even de discipline kwijt, maar ik hoop dat u ons dat niet kwalijk neemt, dus gaan we maar gewoon verder. Ja, we hebben het natuurlijk over eh, Tom Scott met Bass Jazz.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 And Trumia. Now you has Messrs. Kyle and Shaw Mr. Barrett I Listen to, well, you know who. Say, hey, Pops, you, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail... I sailing, sailing... Over the sea... Or oh, will you wait for me? Take my tip, they're all molten hip in Italy. Or oh, will I reduce for France? Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchman's all prefer what they call lazy side. Fun me dog. take a plane. Oh, Baba do side. Go to Siam. Baba Hit Bangkok today, round the clock, when they all like to jam. Indians on Oh, Baba was in the Amazon. Oh, Baba do that. Beat one bar, and all of them are. Oh, well, gone, man, gone. Ah, from the equator up to the pole. rock, rock, rock, rock and roll from the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing that folks dig. That's jazz. And That's Jazz. Dat is een ding wat zeker is. Bing Crosby en Louis Armstrong met All That Jazz. That's Jazz. Dit is trouwens ZFM Jazz, Your Station of the Stars. Goed. We zijn er nog. We zijn er nog. <laughs> Ja, u hebt de hele tijd niks van ons gehoord. We zitten gewoon lekker te luisteren We zitten zelf ook ontzettend te genieten van, eh, van de nummers. En vooral ook van het nummer wat, eh, wat nu gaat komen. Mooi titel hoor. Antonio Carlos Obim met How Insensitive. I must that she loved. je hoort. Dat gaan we zo dadelijk gewoon weer weghalen. En dan uh, gaan we verder met uh, eh, Mel Tormé. Lover, you dazzle me. I can't resist. Must admit I dig you. Until tomorrow then? No, baby, I won't sleep a wink all night. I'll be watching the clock tick away each second. that you say If I heard you right Baby, I'm a new man today Your eyes are blue, your kisses too I never knew what they could do I can't believe that you're in love with me You're telling everyone I know I'm on your mind place you go I can't believe that you're in love with me I have always placed you far above me I just can't imagine that you love me And after all is said and done To think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me I have always placed you Up there in the stars above me I just can't imagine That you love me said and done To think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love Can't believe that you're in love Can't believe that you're Ja, en toen hadden we de volgende cd nodig. <laughs> we zijn nog even, even aan het bakkeleien over hoe lang we nog eh, eh, het volgende nummer, kan gaan duren. En hoeveel nummers er nog kunnen gaan duren. Maar... Ehm, ja. is gevonden. <laughs> Ja, precies. Nummer drie dan maar. Het, het, het, het, wordt, een, het wordt een beetje krap allemaal. we, willen, we willen zoveel nummers nog draaien in de laatste vijf minuten. En dat gaat gewoon niet altijd. Nee, de techniek laat ons even in de steek. En eh, vandaar dat het eh, allemaal erg eh, amateuristisch misschien overkomt. Maar het is geen zins onze bedoeling. hierbij Ray Charles en Diana Crow. Hij deed het net wel. Ja. <laughs> de techniek laat ons echt. Dat is niks. Dat is niks. Nee. Nee? <laughs> Hij pakt hem gewoon niet, hè? Nee. Toch nog een technische storing van je welste. Het is ongelooflijk. Ah. Zullen we even een andere cd pakken? Misschien dat hij dat, eh, terwijl deze toch echt uh, brand nieuw is. Nou ja, ja, dit is een hagelnieuwe cd. Ja, precies. Dan, eh, dan gaan we iets anders doen. Even kijken. Eh, om het toch nog leuk te maken als eh, ja, afsluiting. Oscar Peterson. Who else, zou ik zeggen. The night we call it a day. En mochten we elkaar niet meer spreken, luisteraars, dan wens ik u nog een hele fijne zondag toe, David en ik. En graag tot een volgende keer. David Habier en Ronne Witwinter presenteerden dit programma met stukjes en beetjes. En welk nummer?